Het officiële dodental staat op 222... maar gevreesd wordt dat dat verder zal oplopen. Lokale autoriteiten maken tot nu toe geen melding van omgekomen buitenlanders. De tsunami ontstond door een uitbarsting van de vulkaan Anakrakatau in de straat van Sunda. Vooral de westkust van Java lijkt zwaar getroffen, daar vielen meer dan 100 doden. De twee verdachten die waren opgepakt in verband met de drones... bij het Britse vliegveld Gatwick zijn weer vrij. Volgens de politie zijn de man van 47 en de vrouw van 54 niet langer verdacht. Vorige week werd bij Gatwick in de buurt van Londen... een aantal drones gesignaleerd. Daardoor lag het vliegverkeer woensdag, donderdag en vrijdag vrijwel helemaal stil. Zo'n 140.000 reizigers waren daarvan de dupe. De Britse politie heeft een beloning uitgeloofd van 56.000 euro... voor de tip die leidt naar de daders. Dit weekend is het vliegverkeer op Gatwick weer zo goed als normaal. Het vermoedelijke brein achter de aanslag in 2015 op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo is uitgeleverd aan Frankrijk. Peter Sherif, ook wel bekend onder de naam Abu Hamza, werd een week geleden in Djibouti gearresteerd. Volgens de Franse minister van Defensie speelde hij een belangrijke organiserende rol bij de aanslag in Parijs. Hij was een goede vriend van de twee broers die de aanslag uitvoerden. Het Duitse weekblad Der Spiegel doet aangifte tegen de frauderende journalist Klaas Relotius. Afgelopen week werd bekend dat hij in zijn artikelen sprekers en citaten heeft verzonnen. Nu vermoedt Der Spiegel dat hij ook nog giften van lezers voor Turkse weeskinderen in eigen zak heeft gestoken. Het geld kwam op zijn privérekening terecht. Het weer in de loop van de dag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur ligt erbij tussen 8 en 10 graden. Morgen droog en zon. De kerstdagen ook droog, maar wel wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Viel op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend... drie kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim 20 minuten... En nog altijd helemaal dicht is de A8 van Amsterdam naar Zaandam.